was mijn beste kameraadje. Heel eenzaam ging je van me heen. Denk steeds terug aan die jaren. Maar ik voel me nu alleen. We deelden alle dingen samen de vreugde maar op ons verdriet. In mijn hart heb je een plaatsje, dat heb jij alleen verdiend. In mijn dromen hoor ik je fluiten. de jaren zo lang samen. Jij bracht voor mij steeds weer een lach. Was op die avond toen ik thuis kwam. Ik hoorde niets, het bleek zo stil. Ik dacht dat je lag te slapen maar wat ik ook deed, je bleef zo stil Ik kon mijn tranen niet bedwingen Maar wist dat dit ooit gebeuren zou Ik wil voor jou dit liedje zingen Omdat ik zoveel van je hou In mijn dromen hoor ik je fluiten, elke morgen, dag op dag. Al die jaren zo lang samen, je bracht voor mij. morgen, dag op dag. Al die jaren, zo lang samen, je bracht voor mij steeds weer een lach. Je bracht voor mij steeds weer een